De eerste helft, daar weten ze al zeker, dan moeten we de prijzen gaan verhogen. En of dat ook later in dit jaar nog een eh, keer het geval zal zijn, dat hangt af van de economische groei in China, hoe de oogsten uitpakken en of die grondstofprijsstijgingen doorzetten of niet. Drie dagen na de zware aardbevingen in Turkije en Syrië wordt er nog steeds druk gezocht naar overlevenden. Ook het Nederlandse reddingsteam zoekt nog steeds naar mensen onder het puin. Ze krijgen daarbij veel steun van inwoners. We blijven op straat merken dat mensen onvoorstelbaar aangeslagen en getroffen zijn. Maar ook heel dankbaar eh, voor het feit dat wij hier zijn. Ook in de nacht, als we hier door het gebied rijden dat zo zwaar getroffen is... proberen mensen ons zelfs nog brood aan te bieden. Eh, terwijl ze dat zelf eigenlijk zo hard nodig hebben op dit moment. Een aantal mensen dat is omgekomen bij die aardbeving en staat nu op ruim 17.000. Bij Giro 555 is inmiddels al meer dan 9 miljoen euro binnengekomen voor de slachtoffers. Dat geld gaat onder meer naar schoon drinkwater, eten en medische hulp. En bij een verkeerslicht op een druk kruispunt in Amsterdam staat iets nieuws. Langs het fietspad staat een grote display waarop fietsers kunnen zien hoeveel mensen er voor hen al gestopt zijn voor het rode licht. bedoeling is dan dat je zelf als fietser ook wordt aangemoedigd om te stoppen en niet door rood te crossen. Dat gebeurt namelijk nogal vaak. Afgelopen maanden is er geëxperimenteerd met de gestopt voor rood teller. En dat was een succes, daarom blijft hij dus staan. Heb ik nog het weer. Vanmiddag veel wolken, kans op een klein beetje motregen. Het is een 5 of 6 graden. Morgen blijft het in het zuiden en oosten eerst nog lang mistig. Verder is er af en toe zon en het wordt morgen een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.